Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël heeft gisteravond en vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op delen in Beirut. Dat gebeurde na een grootschalige aanval gisteren, waarbij zeker zes mensen omkwamen. Grote vraag blijft of bij die aanval Hezbollah-leider Nasrallah is gedood. Volgens de New York Times heeft Israël een bunker vernietigd... nadat er informatie was binnengekomen dat Nasrallah daar was voor een overleg... Vannacht bestookte Israël naar eigen zeggen doelen waar wapens zouden liggen. Hezbollah ontkent dat. Hezbollah schoot gisteravond weer raketten af op het noorden van Israël. In de VS zijn zeker 43 mensen omgekomen door noodweer... als gevolg van de tropische storm Helene. Het noodweer zorgt voor veel problemen. Zo werd in Tennessee een ziekenhuis ontruimd met boten en helikopters... omdat ambulances vanwege hoogwater niet meer bij het ziekenhuis konden komen. In België is eerder deze week een pastoor van 59 opgepakt... vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een collega uit Engeland. De overleden man zou ecstasy hebben genomen... toen hij vanwege het pauselijk bezoek aan België op bezoek was bij de Vlaming. De priester overleed s'nachts in de pasterij in Kalmthout, net over de grens bij Roosendaal. De bel blijft volgens Vlaamse media vastzitten tot de autopsie is afgerond... en er meer duidelijk is over de precieze doodsoorzaak van de Britse priester. In Utrecht zijn gisteravond de Gouden Kalveren uitgereikt. De prijs voor beste film ging naar De Terugreis. Een tragicomische film over een ouder echtpaar dat door Europa reist. En ook hoofdrolspeelster Leni Brederveld viel in de prijzen. De meeste prijzen gingen in Utrecht naar Hardcore Never Dies. Die film over de grappenbeweging won vier beeldjes. Het kalf voor beste dramaserie ging naar De Joodse Raad. Het weer, er trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. Het wordt een graad of 13 en er staat nog altijd aan zee een vrij stevige noordwestenwind. Morgen zo goed als droog, schijnt de zon meer en wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de N247 Amsterdam richting Horen.